het kabinet staan er zogenoemde vliegende brigades klaar om gemeenten te hulp te schieten als dat nodig is. Gemeenten moeten daarvoor wel zelf aan de bel trekken, zeggen tegen Teven en Van Rijn. President Obama heeft de leiders van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden uitgenodigd voor overleg over de situatie in Irak. De president heeft al uitgesloten dat hij opnieuw grondtroepen stuurt naar Irak om de opmars van de Soenitische extremisten van ISIS te stuiten, maar luchtsteun voor het Iraakse leger is voor hem wel een optie. En in het Botlekgebied bij Rotterdam heeft een korte stroomstoring voor overlast gezorgd. Inwoners van Spijkenisse en Vlaardingen klaagden over stank en zware rook die in de wijde omgeving te zien was. De bedrijven in het industriegebied moesten na de stroomstoring afvakkelen. Een proces waarbij overtollig gas wordt verbrand. Dat gebeurde voor de veiligheid, zegt de brandweer. Er was geen gevaar voor de omgeving. Wel moesten omwonenden ramen en deuren dicht houden. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag af en toe zon, met kans op een bui.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 31 mensen konden worden gered, 66 anderen worden nog vermist. De boot kwam uit Indonesië. De opvarenden probeerden waarschijnlijk illegaal Maleisië binnen te komen. Op zo'n drie kilometer voor de westkust kwam de boot in de problemen. Volgens de Maleisische autoriteiten was hij ongeschikt voor een zeereis. Er zijn twee Maleisische schepen onderweg naar de plaats van de ramp, zo'n drie kilometer voor de havenstad Banting. Een ander schip is daar al om te zoeken naar overlevenden. Nederland mag een Rwandese genocideverdachte uitleveren aan Rwanda. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Rwanda had om de uitlevering gevraagd omdat de man betrokken zou zijn geweest bij de volkerenmoord op de Tutsis in 1994. Hij werd in oktober aangehouden, maar vocht zijn uitlevering aan. De man zegt dat hij in Rwanda geen eerlijk proces krijgt, maar de Hoge Raad is dat niet met hem eens. Het is voor het eerst dat Nederland iemand uitlevert aan Rwanda. Er is geen uitleveringsverdrag. De Spaanse Senaat heeft een wet goedgekeurd die de troonsafstand van koning Juan Carlos mogelijk maakt. Daarmee